Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voormalig kroonprins Hamza van Jordanië zegt in een video dat hij onder huisarrest is geplaatst. Ook wordt er volgens hem hardhandig opgetreden tegen critici van het Koningshuis. Eerder op de avond meldde staatspersbureau Petra dat er arrestaties zijn verricht in de kring rond koning Abdullah. Het gaat onder meer om een ander lid van de koninklijke familie en een oud-minister. Dat is volgens Petra gebeurd om veiligheidsredenen. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat het onderzoek mogelijk te maken heeft met een samenzwering om het land te destabiliseren. Op een hackersforum zijn gegevens van meer dan een half miljard Facebook-gebruikers gezet... onder wie ruim 5 miljoen Nederlanders. Het gaat om onder meer telefoonnummers, namen, adressen en e-mailgegevens. De data zouden al in 2019 zijn buitgemaakt. Dat gebeurde via een lek dat volgens Facebook inmiddels is gedicht. Begin dit jaar werden al gegevens uit de dataset online te koop aangeboden. Nu zijn ze dus allemaal openbaar gemaakt. Of de data al zijn misbruikt is onduidelijk. In de Verenigde Staten zijn vrijdag meer dan 4 miljoen coronaprikken gezet. Dat is voor het land een nieuw dagrecord. Tot nu toe zijn in de VS ruim 160 miljoen coronavaccinaties toegediend. Zo'n 60 miljoen mensen hebben twee prikken gekregen en zijn volledig ingeënt. Zij mogen van de Amerikaanse gezondheidsdienst in eigen land vrij reizen zonder zich te laten testen. Ook hoeven ze na aankomst niet in quarantaine. In de eredivisie hebben FC Groningen en AZ hun uitwedstrijden op de valreep gewonnen. Ook speelden ze allebei een groot deel van de wedstrijd met 10 man. Groningen won met 1-0 van VVV en AZ met 1-0 van Willem II. Vitesse won uit met 2-1 van FC Twente en Sparta won met 3-2 van PEC Zwolle. Het weer vannacht wisselend bewolkt. Het koelt af naar een graad of 4. Overdag een mix van zon en wolken. Het wordt 9 tot 11 graden.